Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De lijsttrekkers druppelen het gebouw van de Tweede Kamer binnen. Zo klonk het net toen Sigrid Kaag van D66 daar aankwam. Ja, jongens, geweldig, geweldig, geweldig, geweldig jullie allemaal hier te zien. Echt geweldig, jongens. Ik heb er bijna tranen van in mijn ogen. Haar partij is de tweede van Nederland geworden. De VVD van Mark Rutte werd de grootste. De partijleiders praten vanmiddag over hoe het verder moet met de uitkomst van de verkiezingen. Die staan trouwens nog niet helemaal vast. Er wordt nog geteld. Ruim 90% van de stemmen is inmiddels verwerkt. In Utrecht is de tramaanslag van twee jaar geleden herdacht. Op de plek waar toen vier mensen werden doodgeschoten zijn bloemen gelegd. De dader, Gugman T, kreeg vorig jaar levenslang. Reizigers uit Bonaire die vanaf vandaag naar Nederland komen... moeten bij aankomst in quarantaine. De maatregel is om middernacht ingegaan. Op Bonaire zijn de coronabesmettingen flink opgelopen. En deze vrouw heeft haar groene haar blond geverfd. Misschien vraag je je af, waarom is dat nieuws? Nou, het levert Billie Eilish een record op op Insta. Nadat ze een foto had gepost van haar nieuwe coupe... had ze binnen zes minuten een miljoen likes. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Fans dachten trouwens al dat er iets met Billie de haar was. Tijdens de uitreiking van de Grammys had ze de hele tijd een hoedje op. En sommige fans dachten dat ze een pruik droeg... om haar nieuwe kapsel nog even geheim te houden. Het weer kan een buitje vallen en het wordt maximaal 9 graden. Morgen is het vrijwel droog, er is meer zon en het wordt opnieuw 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Een Afghaan van 25 is in Griekenland aangeklaagd... wegens het in gevaar brengen van zijn zoontje... bij het maken van de oversteek naar Europa. Het jongetje van 6 verdronk vorig jaar november. De man kan een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar krijgen. Pieter Omtzigt, de nummer 2 op eh, de kieslijst van het CDA... noemt de verkiezingsuitslag op Twitter een forse tegenvaller. Volgens de laatste prognose haalt het CDA 15 zetels, een verlies van 4. En D66-lijsttrekker Sigrid Kaag is met applaus ontvangen door haar fractie in de Tweede Kamer.